Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Unie moet de export van Nederlandse snijbloemen naar Rusland verbieden. Dat stelt de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. Als dat niet gebeurt, dan roept Rusland zelf een boycott uit van Nederlandse bloemen. Volgens de Russen zitten er gevaarlijke beestjes in. Het land dreigde vorige week ook al met een importverbod. Dat verbod zou te maken hebben met de inspanningen van onder meer Nederland... om de waarheid over vlucht MH17 boven tafel te krijgen. Zo'n 10.000 campinggasten in het zuiden van Frankrijk zijn geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Er zijn geen slachtoffers. De vakantiegangers komen van drie campings in de buurt van Fréjus bij de Middellandse Zee. Inmiddels zijn er zo'n 30 stakerevents afgebrand. Hoeveel Nederlanders er zijn geëvacueerd is niet bekend. Turkije heeft in een campagne tegen militanten ruim duizend mensen opgepakt. De verdachten zouden lid of aanhanger zijn van IS, de Koerdische PKK en een andere linksradicale groepering. Volgens premier Davutoglu zijn er 50 tot 60 buitenlanders onder de gearresteerden. Morgen komt de NAVO op verzoek van Turkije bij elkaar om te praten over de militaire acties tegen islamitische staat en de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Er zijn vergevorderde plannen voor een militaire campagne in het grensgebied met Syrië. Het doel is om een bufferzone te creëren langs de grens om IS te kunnen verdrijven. De brief van Desi Bouterse over waarheidsvinding rondom de decembermoorden roept sceptische reacties op. Advocaat Gerard Spong, die bevriend was met enkele slachtoffers van de moorden, noemt de brief van de Surinaamse president huigelachtig. Volgens hem gaat Bouterse nooit van zijn leven een bekentenis afleggen. Ook nabestaanden van de slachtoffers geloven niet dat hij een getuigenis zal afleggen in de zaak. Bouterse schreef in een brief aan een van de nabestaanden dat hij in een interview meer duidelijkheid wil geven over de achtergronden van de decembermoorden. Het weer trekken enkele buien over het land en het waait stevig. Het koelt vannacht af tot 14 graden.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 Een programma over film, muziek en more zou ik bijna zeggen. Want er komen ook nog andere dingetjes voorbij. Samengesteld en gepresenteerd door Auke Beuving. En traditiegetrouw beginnen we met de hit van de maand. En de hit van de maand is een hele mooie. En die hebben we vanavond voor de laatste keer erop staan. Jazzman, eh, gezongen door Carole King... Eh, van het album Wrapped Around Joy. Ehm, mooi nummer, mooi saxofoon solo. Ga er rustig voor zitten en geniet zou ik zeggen. naar CFN Cinema. En daar zit heel veel filmmuziek in. Nou, dit is toevallig geen filmmuziek, maar de hit van de maand had hele mooie muziek gewoon. En als je denkt, wat een aardige saxofonist. Dat was, even kijken, Tom Scott. Die speelde op de saxofoon. Eh, ja, we draaien altijd twee eh, liedjes uit die in reclames gebruikt zijn. En dit is een hele bekende die iedereen zich wel kan herinneren. Uh, eh, KLM heeft altijd van die mooie spotjes gemaakt met een zwaan. En je had One Day I'll Fly Away met Randy Crawford. Maar dit was een ander muziekje wat een keer onder zo'n zwanenfilmpje stond. Snowy White, Bird of Paradise. White, pseudoniem van Terence Charles White. Een Britse gitarist, songwriter. Uh, heeft onder andere eh, meegespeeld eh, met optredens van Thin Lizzy... en ook met de Pink Floyd en later ook met Roger Waters. Een mooi nummer, Bird of Paradise, vaak gebruikt in een reclamefilmpje van KLM. Dat filmpje met een zwaan die aankomt vliegen en zo landt op het water. Fascinerend gezicht.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 En daar ga ik gewoon een stukje muziek uit draaien. Misschien weet je dan maar meteen welke film het is. Ik ga gewoon beginnen. Tenminste, als ik hem zie. Moment hoor. duurde even, maar ik heb hem gevonden. Negentief 1994, de film. En It's everywhere I And film met in de hoofdrollen Hugh Grant, Andy McDowell en Kristen Scott Thomas. Een, eh, eh, romantiek en komedie. Nou, dat weet je het vast wel. We hebben het natuurlijk over Four Weddings and a Funeral, 1994 alweer. Het verhaal, Charles woont samen met zijn zus... en is een typische Engelsman die altijd wel naar bruiloften gaat... maar zelf nooit zijn grote liefde kan vinden. Zodra hij in de nabijheid van een mooie vrouw is... weet hij vaak geen zinnig woord uit te brengen. Dan ontmoet hij de Amerikaanse jonge dame Carrie op een huwelijksfeest... waar hij direct verliefd op wordt... maar al snel blijkt dat ze op het punt staat met iemand anders te trouwen. Ja, Hugh Grant, het zulletje wat in talloze films eh, gespeeld heeft... en altijd weer verliefd wordt. En je ziet het, hij blijft altijd een beetje dezelfde... maar er zit grappige muziek in, onder andere deze van Barry White. There I was standing there in the church and... For the first time in my whole life I realized I... totally and utterly loved one person. And it... wasn't the person standing next to me in the veil. It's the person standing opposite me now. In the rain. En deze knaller staat er ook nog op van Gloria Gaynor. So John, how's that, how's that gorgeous girlfriend of yours? Oh, she's no longer my girlfriend. Ah, dear. Still, I wouldn't get too gloomy about it. Has it she never stopped bonking old Toby Delisle just in case you didn't work out? She is now my wife. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. Ja, nou, die bewaren gewoon voor een andere keer, toch? I Will Survive, die is vaak genoeg op de radio. Maar ik vond het wel grappig om even te laten horen. Komen we terecht bij een andere film, Absolute Beginners. mooie film, 1986. Mooie muziek. Ik begin gewoon met het eerste track. Nee, nummer 7 is dit van de cd, zie ik. Having It All, Patsy Kensit. Bye. gezongen door Patsy Kensit... die ook de hoofdrol speelde in de film Absolute Beginners. Degene die in Londen voor het eerst begonnen te swingen op popmuziek... werden Absolute Beginners genoemd. Colin is een Absolute Beginner. En omdat het zijn laatste zomer is als hippe teenager... besluit hij er een feest van te maken. Als hij Suzette ontmoet, het Engelse 17-jarige antwoord op Brigitte Bardot... is hij verkocht. Als zij haar hart echter verpandt aan een oudere man... staat Colin's wereldje op zijn kop. Ja, mooie muziek zit hierin. Muziek is gecomponeerd door Jill Evans... En van hem het Boogie Stop Shuffle. tempo, toch? Jill Evans, een eh, Canadese jazzmuzikus, is in 1988 overleden. Arrangeur, componist, bandleider, pianist. En een belangrijke vernieuwer van uh, big band jazz in de Verenigde Staten. Speelde een baanbrekende rol in de ontwikkeling van de cool jazz, modale jazz, free jazz en jazz rock. Hij heeft nog geprobeerd om met uh, Jimi Hendrix iets te beginnen. Maar dat was net in de periode dat Jimmy overleed. Dus de feitelijke afspraak is nooit tot stand gekomen. Maar hij wilde een big band maken met Jimi Hendrix erin. Eh, mooie muziek, echt een jazzman. En ik doe nog een introotje van eh, Absolute Beginners van Jill Evans. En dan schakel ik daarna door naar eh, David Bowie natuurlijk. is echt de cd-uitvoering uit de soundtrack. Dat duurt acht minuten. Ik ruim dus maar een klein stukje. there's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together. zover David Bowie, Absolute Beginners. Eh, en Beginners doet mij denken aan een film die eh, van de week op televisie is. Donderdag 30 juli om precies te zijn. Beginners, een film. Mooie film, aardige muziek en ik ga er gewoon wat muziek uit draaien. Het, het thema de film Beginners. En de film wordt donderdag 30 juli om eh, ja, het is tien over half elf op eh, NPO 3 gedraaid. Ik doe er nog één. The Moonwalt uit dezelfde soundtrack. is een ja, uit de American Songbook Stardust. Eh, dat is de, de uitvoering van uh, eh, Hokie Carmichael. In 1927 reeds geschreven. Uh, later nog bekend geworden in uitvoering van Nat King Cole Stardust. Sometimes I wonder why I spend the lonely night, dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was long ago. Now my consolation is in the stardust of the sun beside a garden wall when stars are bright. You are in my arms, the nightingale tells his fairy tale of paradise where roses grew though I dream in vain. In my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain. my stardust melody, the memory of love's refrain. Ja, een bijzonder verhaal. Eh, Oliver ontmoet de onvoorspelbare Anna... enkele maanden na de dood van zijn vader, Hal. Deze nieuwe liefde overspoelt Oliver met herinneringen aan zijn vader... die na een huwelijk van 44 jaar op 75-jarige leeftijd... eindelijk uit de kast kwam als homoseksueel. Bijzonder film, mooi verhaal, mooie muziek... en zeker deze van Hokie Carmichael, Stardust. Eh, ja, televisie, daar zijn veel films op natuurlijk. Ook de volgende film, What to Expect When You Are Expecting. Ja, daar ga ik ook wat uit draaien. Aanstaande woensdag 29 juli half negen eh, op de televisie... En ik draai een paar nummertjes uit. Als ik ze kan vinden, want ik zit even te kijken in de spelaars. En ik dacht dat ik daar ook... Oh ja, hier heb ik er oh jee, kom maar va. hier gespeeld door Kinky. film is een moderne kijk op de liefde door de ogen van vijf koppels die met elkaar verbonden zijn door het wel en wee dat ze ervaren wanneer ze een kind verwachten. Uiteindelijk zullen ze geconfronteerd worden met de universele waarheid. Wat men ook plant, het leven brengt niet altijd wat men verwacht. Nou, mooi gezegd toch? Hoofdrollen Anna Kendrick, Elizabeth Banks en Cameron Diaz. en ook deze hele grote hit zit erin. wil je er meer van horen? Ga dan gewoon kijken woensdag 29 juli. What to expect when you are expecting. Ja, dan is het nu toch wel echt tijd voor eh, Western muziek natuurlijk. Hè? En dan gaan we eens even kijken wat we uit de western eh, collectie gepakt hebben vandaag. En dat is in ieder geval Silverado Silverado film uit 1985 met in de hoofdrollen Kevin Kleins, Scott Glenn en Kevin Costner. Mooie muziek, gecomponeerd door Bruce Broughton. En eh, de dus, eh, cd van Silverado is echt een, Silverado is echt een must voor iedere filmliefhebber van filmmuziek. Eh, de volgende is ook heel mooi. Die is van Eric Shera. En die is uit Banditas, The Scientific Method. Keep rolling, rolling, rolling, though the streams are swollen. Keep them doggies rolling, rawhide. Through rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good fiddles, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, rawhide. Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving, rawhide. Don't try to understand them, just rope them through them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw high. een eh, tv-serie uit 60 jaren volgens mij. Het is 1869 een groep van zo'n 25 veedrijvers... drijft een kudde vee van de stad San Antonio in Texas... naar de stad Sedalia in Missouri. Het vee is eigendom van een aantal kleine veehouders... die hun kuddes hebben samengevoegd tot een groep van 3000 koeien. Het doel is de veemarkt van Sedalia te halen... waar de kudde verkocht wordt... De veedrijvers worden geleid door een trailbos, Jill Favor. En Favor is niet alleen de baas, maar ook de bankier van de veedrijvers. Hij beheert het geld wat nodig is om het vee op zijn bestemming te brengen. En hij heeft een assistent, uh, Yates, gespeeld door Clint Eastwood. En dat is eigenlijk de eerste western waarin Clint Eastwood optreedt. In Rawhide hebben hele bekende namen meegespeeld. Ik stel er een paar. Dean Martin, Charles Bronson, Frankie Evelyn. Nou, eigenlijk veel op te noemen. Mooie serie, kan je nog wel eens nakijken. Op YouTube staan ze, maar dan valt op hoe ontzettend slow het gefilmd is. Kunnen we niet meer tegen, tegenwoordig, worden we een beetje zenuwachtig van. Eh, dit is ook een mooie. De Blue and the Grey televisieserie. Ook weer van Bruce Broughton. Ja, het eerste uur van uh, eh, CFM Cinema zit er alweer op. Je hebt geluisterd naar allerlei muziek uit vrolijke films, uit westerns, uit eh, serieuze films. En ja, er zat veel popmuziek in, maar de tweede uur dan zit er ook wat andere muziek in, wat meer klassiek. Eh, ik hoop dat je twee uur erbij bent. Onder andere de films Stepmom, Milk, My Best Friend's Wedding, Doctor Strange Love, Wolf Totem, Summersby, The Silencers en uit de nieuwe True Detective serie. Kortom, we gaan eruit met de eindaftiteling van Silverado tot na de klok van tienen.